Verhoeven met het NOS-journaal. Minister Hoekstra van Financiën heeft namens landen gepleit... tegen het opstarten van gesprekken over een eurozonebegroting. Dat zou hij hebben gedaan in een brief aan de voorzitter van de Eurogroep... zeggen bronnen tegen de NOS. Hoekstra en elf andere ministers nemen daarbij duidelijk stelling... tegen Frankrijk en Duitsland... President Macron en bondskanselier Merkel maakten zich deze week hard voor een aparte begroting voor de eurozone. Het is de bedoeling om tientallen miljarden te reserveren om schokken in de eurozone op te kunnen vangen. Nederland is vanaf het begin tegen zo'n begroting geweest. Volgens Nederland moet elk land zelf zorgen dat het financieel op eigen benen kan staan. Er heeft zich een verdachte gemeld in verband met de brand waarbij gisteravond in een appartementencomplex in Utrecht een dode viel. Dat meldt RTV Utrecht. Het zou gaan om de bewoner van de flat in Kanaleneiland. Volgens de regionale omroep was er voor de brand een steekpartij in de flat. De man zou zijn vrouw van rond de 70 na een ruzie hebben neergestoken, waarna hij de woning in brand stak. Bij de brand raakte een agent zwaar gewond. Hij raakte ingesloten door het vuur, klom uit het raam en liet zich vallen. Hij heeft mogelijk beide benen gebroken. In het oude kantoor van de Belastingdienst in Leeuwarden woedt een grote brand. Zes straten in de omgeving zijn afgesloten. Het medisch centrum Leeuwarden, dat er in de buurt ligt... stelde vanochtend vijf geplande operaties uit. Rook van de brand kwam via de luchtbehandeling het gebouw binnen. Operaties gaan nu weer gewoon door. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten in de lucht. PSV bevestigt dat Filip Cocu naar Turkije vertrekt om topclub Fenerbahce te trainen. Zijn opvolger bij PSV is ook direct bekendgemaakt. Mark van Bommel wordt trainer bij de landskampioen. Van Bommel is al twee jaar jeugdtrainer bij PSV. Op dit moment is hij actief op het WK als assistent van Bert van Marwijk bij Australië. Het weer nog veel bewolking en maar af en toe wat zon. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.